Nu moeten de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie er nog naar kijken. Je hoort VVD-leider Rutte. Ja, we zijn als onderhandelaars zijn we tot een akkoord gekomen, maar... Eh, uiteraard onder de fracties en debat in de Kamer. En, dus het is nog niet klaar. Bent u tevreden over de inhoud? Ja, ik, ben, eh, ik denk dat het goed akkoord ligt. Eh, maar weet je, uiteindelijk is het de uitvoering en het in de praktijk brengen waar het van zou moeten komen. Eind deze week is er waarschijnlijk een debat waarin Rutte wordt aangewezen als formateur. Die mag dan aan de slag met het regelen van alle ministers en staatssecretarissen voor het nieuwe kabinet komend Formule 1 seizoen wil de Autosportfederatie FIA het radiocontact verbieden tussen teambazen en de wedstrijdleiding. Dat heeft te maken met afgelopen zondag. Aan het einde van de race gebeurde er van alles waar de teambaas van Mercedes het niet mee eens was. En dat liet die merken ook. Volgens de FIA leverde dat veel stress op bij de wedstrijdleider. Bijna alle regio's in Nederland zijn economisch hersteld van de coronacrisis. Volgens het CBS zaten alleen de regio Haarlemmermeer en een deel van Groningen een paar maanden geleden nog onder het niveau van voor corona. In Haarlemmermeer kwam dat doordat er op Schiphol nog altijd minder werd gevlogen. In Groningen was de lagere gaswinning de oorzaak. En de coronacrisis was voor de helft van de jongeren tussen 12 en 25 jaar één groot drama. Veel minder fysiek contact met vrienden, online lessen, geen sport. Maar deze onderzoeker hoorde ook genoeg positieve geluiden. Dan gaat het vooral over het feit dat de coronacrisis ook met zich meebracht dat je je eigen tijd beter kon indelen. Dat je meer vrije tijd had en dat je ook meer tijd voor jezelf had. Omdat een aantal dingen die voor sommige mensen moeten zijn, zoals nou, dat sporten, eh, ja, die konden niet of die hoefden niet. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Het weer bewolkt vandaag, op de meeste plekken droog. En net als gisteren een gaatje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn intussen opgelost. Alleen op de A10 heb je nog 5 minuten oponthoud voor knooppunt Koenplein op de Ring Noord van Amsterdam. En op de N247 van Amsterdam naar Horen is de vertraging ook nog 5 minuten. En dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Verder zijn er problemen op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Annapolona en Den Helder door een overwegstoring.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 Als ze ermee instemmen, wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Bijna alle regio's in Nederland zijn economisch hersteld van de coronacrisis, blijkt uit een analyse van het CBS. Landelijk was de economie in het derde kwartaal 2,3% groter dan twee jaar eerder. De Amerikaanse parlementscommissie die de bestorming van het kapitool onderzoekt... wil dat Mark Meadows wordt vervolgd. Hij was de laatste stafchef van oud-president Trump... en weigert over de kapitoolbestorming te getuigen. Het weer, het wordt een overwegend grijze dag. Alleen in het noordwesten kan later de zon doorbreken.